Zes uur. Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Forensische experts hebben nog drie slachtoffers van de vliegramp met vlucht MH17 geïdentificeerd. Daarmee is de identiteit bekend van 292 inzittenden, zegt premier Rutte. Er zaten 298 mensen in het vliegtuig. Rutte verwacht dat het konvooi met de wrakstukken dat onderweg is naar Nederland... volgende week aankomt bij vliegbasis Rijen. Daar gaat de Onderzoeksraad voor Veiligheid het toestel gedeeltelijk reconstrueren. De testvlucht van de nieuwe ruimtecapsule van de NASA is geslaagd. De Orion-capsule landde in de Stille Oceaan na een vlucht van twee rondjes om de aarde. Als de capsule is opgepikt wordt bekeken of het hitteschild de extreme temperaturen tijdens de vlucht heeft doorstaan. Met het Orion-project wilde NASA astronauten onder meer naar de maan en een asteroïde sturen. De hockeytrainer die in Den Haag en Wassenaar in het geheim opname maakte in een vrouwenkleedkamer zegt dat hij daar spijt van heeft. In de rechtszaal bood hij zijn slachtoffers excuses aan. De 46-jarige Luigi C. wordt verdacht van het maken, bezitten en verspreiden van kinderporno. Hij maakte opnames bij hockeyverenigingen HDM en HGC. Door een invoerfout van een medewerker van KLM komen een paar duizend Brazilianen spotgoedkoop naar Nederland. Door de fout kostte een retourticket van Brazilië naar Amsterdam korte tijd 105 euro in plaats van 1100 euro. Veel boekers hebben het e-ticket voor de reis al gekregen. De KLM spreekt van een vervelende fout en ziet geen andere mogelijkheid dan de tickets te accepteren. Dieven hebben bij een huis in Ede een zak met Sinterklaas cadeautjes gestolen. De zak was door de buurman bij de voordeur klaargezet. Een ingehuurde Sint en zijn pieten zouden de pakjes dan mee naar binnen nemen. Die zagen wel een zak liggen, maar die was door dieven volgestopt met stenen. De politie noemde diefstal een laffe misdaad en is nog op zoek naar de daders. Het weer, op steeds meer plaatsen regen. Het is 4 tot 6 graden. Morgen eerst nog een bui, verder geregeld zon. Het wordt dan 6 tot 8 graden. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. De Sjombakker van de ANWB. Flinke files nog op de A4 van Hoogvliet naar Vlaardingen... bij knooppunt Ketelplein, 4 kilometer na een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag... na een ongeluk bij Zoeterwoude, 6 kilometer. Daar zijn wel de rijstroken weer vrij. Op de ring van Amsterdam de A10 tussen Nieuwendam en Oostzaanewerf, 5 kilometer. Daar staan een vrachtwagen stil op de rechter rijstrook. Na een ongeluk op de A12 van Den Haag naar Utrecht bij Reewijk, 8 kilometer. De linker rijstrook is afgesloten. Ook een aanrijding op de A13 van Den Haag naar Rotterdam. Bij knooppunt Kleinpolderplein, daar staat een file van 6 kilometer. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij Randweg Dordrecht, 7 kilometer. Ook dat komt door een ongeluk, er zijn twee rijstroken dicht. Door de lange file na een ongeluk op de A12 richting Utrecht... loopt het ook vast op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda... bij Moordrecht 7 kilometer... En nog altijd veel vertraging op de N11 van Bodegraven naar Leiden...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 her face, bump, bump, bump her face. Bump, bump, bump, bump her face, bump, bump, bump her face. Bump, bump, bump, bump her face, bump, bump, bump her face. Bump, bump, bump, bump her face, bump, bump, bump her face. it up there and simple. You lift me up. The view up here, I see all the stars. Ooh, there go Venus and there go Mars. Something you've been through. You're from above. Hey, when I first saw you, I got excited.